Dikter Hark met het NOS Journaal. De Angolese asiel aanvragen. Volgens kinderrechtenorganisatie Defense for Children is Mauro samen met zijn advocaat bezig met de aanvraag. Tweede Kamer nam vorige week een motie aan waarin staat dat Mauro in Nederland een studievisum moet kunnen aanvragen. Normaal gesproken zou dat in Angola moeten. Minister Leers had al eerder aangegeven dat hij welwillend zal kijken naar het verzoek. Als Mauro geen studievisum aanvraagt, dan moet hij terug naar Angola. Syrië is in principe bereid om waarnemers van de Arabische Liga in het land toe te laten. De Liga heeft Syrië met sancties gedreigd. Het land wordt uit het verbond gezet als het geweld tegen de bevolking niet stopt. President Assad houdt tot nu toe vol dat het geweld wordt veroorzaakt door gewapende bendes die onrust proberen te stoken. Vandaag zijn na het vrijdaggebed vijf doden gevallen. Volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie schoot het Syrische leger in vier steden op demonstranten. De nieuwe Italiaanse premier Monti overlegt volgende week in Brussel met bondskanselier Merkel en president Sarkozy. Hij wil met de leiders van Duitsland en Frankrijk overleggen over de beste manier waarop de Italiaanse schuldencrisis kan worden aangepakt. Monti leidt een interimregering van technocraten. Gisteren kreeg hij vertrouwen van de Senaat, vandaag spreekt het Huis van Afgevaardigden zich uit. Het Griekse overheidstekort bedraagt volgend jaar waarschijnlijk 5,4% tegen 9% nu. Dat zegt minister van Financiën Venizelos. De daling van het overheidstekort is onder meer het gevolg van de forse bezuinigingen. De interimregering probeert door ingrijpende maatregelen te voorkomen dat Griekenland failliet gaat. Zo zegt ze een einde te willen maken aan de grootschalige belastingontduiking. Verder worden duizenden overtollige ambtenaren op straat gezet en gaan onrendabele staatsbedrijven in de verkoop. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, hier en daar nog wat bewolking. Temperatuur rond 10 graden. Morgen begint grijs en mistig. In de loop van de dag steeds meer zon. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB staat een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Eembrugge en knooppunt Hoevelaken van 4 kilometer. A4 Vlaardingen richting Hoogvliet bij knooppunt Benelux 3 kilometer. De verbindingsweg naar de A15 Europoort is op dit moment nog steeds dicht voor een spoedreparatie bij knooppunt Benelux. Naar verwachting is om 2 uur de weg weer vrij. a 7 Zaandam richting Hoorn 3 kilometer tussen en Noord en de Avenhoorn.